Bij het spoedoverleg op dit moment is verslaggever Edwin van den Berg. Die hoorde dat de raad daar wil dat het COA stopt met het doorsturen van mensen... terwijl het opvangcentrum vol zit. De raad is eerlijk gezegd bang voor een herhaling van de situatie in 2015... toen bij de grote vluchtelingenstroom richting West-Europa... hier ook meer asielzoekers zijn gehuisvest in Ter Apel dan was afgesproken. Meer dan het gebied aan kan en er draagvlak voor is. De gemeente wil het asielzoekerscentrum weer normale mensen kunnen opvangen. De KNVB en alle clubs in het betaald voetbal willen supportersgeweld in en rond de stadions stoppen. Volgens de KNVB worden spelers bekogeld met plastic bekers en spelers en bevolkingsgroepen beledigd. Ook waren er bij duels rellen onder meer gisteren naar de wedstrijd NEC Vitesse. Welke maatregelen genomen worden is nog niet duidelijk. Daarover wordt de komende dagen nagedacht. De twee mannen die worden verdacht van de moord op Peter R. de Vries... hadden bij hun aanhouding het moordwapen bij zich. Dat heeft het OM bekendgemaakt. Vandaag is het proces tegen Delano G. en Camille E. begonnen. Het vermoedelijke moordwapen, een omgebouwd alarmpistool... lag bij het tweetal in de auto. Ook lag daar een tas met een mitrailleur met DNA van beide verdachten. Volgens het OM hebben de twee verdachten de liquidatie samen uitgevoerd. En mensen op een rondvaartboot in de Oosterschelde in Zeeland konden hun geluk niet opgisteren. Bij hoge uitzondering zagen ze daar een dolfijn. We waren lekkere rondvaart eh, aan het doen met de passagiers en op het plaatsje waar we vaak bruinvissen tegenkwamen, zagen we opeens een grote vin. En we hadden allemaal zoiets van, hé, hey, wat is dit? Snel werden er foto's gemaakt om het zeker te weten. Maar de eigenaar van het schip zag het al meteen. Een bruinvis die komt heel kort boven en dan duikt hij meteen weer heel kort onder. En deze die, ja, die gleed echt zo door het water. Dus ja, dat was eh, ja, anders, ander gedrag. Of de tuimelaar nu nog daar in het water zwemt is niet bekend. Acht jaar geleden werd er voor het laatst eentje gespot in de Oosterschelde.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 tussen Knopend Hoek en Roelofarensveen over 9 kilometer... met 10 minuten tot een kwartier op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. gezelschap heet Eruption Artistiek. En ze hebben een EP uitgebracht, Vicker Pop en nog iets eh, wat daarbij hoort. Eh, en dit is eh, de single die ze ervoor vooruit hebben gestuurd. Ball en Chain, welkom bij het tweede uur van deze Alternative FM. We hebben er zelfs nog eentje hierna nog. Dus het schiet lekker op. we hebben hier in dit gedeelte van de uitzending een terugblik van de popronde... die afgespeeld heeft in Haarlem. En dan het gedeelte waar ik ook nog eens met de 3 de drie voor 12 pet aanwezig ben geweest. Om daar eens even een kijkje te nemen. Je kunt het overigens allemaal nalezen bij 3 voor 12 Noord-Holland. Want daar staat het een en ander op eh, wat betreft die, die popronde die zich heeft afgespeeld in de kleine zaal van het patronaat in Haarlem. Maar dat eh, straks. Maar we hebben natuurlijk ook nog eh, nieuwe muziek. Zo ook deze van Wolf Coat. En het nummer heet Census Failure en komt van een album Eponymous. Wat zeg ik? Nog een keer. Eponymus. Zo moet ik het uitspreken, want dat is het volledige naam van het album. En die jongens die komen uit Noord-Holland, namelijk uit de hoofdstad Amsterdam. of this dark shit, I just want to tune in. Something is calling, shaking me loose Like I need to crawl Out of my window and into the hall Where I'm speechless old Dr. Pepper game. I just want to join in. Something is calling, shaking me loose, like I need to crawl out of my window into the hall where I'm speechless. dat was Isle met Indigo Sky van eh, Siren's Call. Want dat is het album wat ze hebben uitgebracht. Daarvoor hoorde je Wolfcoat en Eponymus. Epon, Eponymus. Ach, jongens, wat een moeilijk woord. Eponimus. Eponimus. Ik zal het nog een paar keer herhalen. Eponimus. dat is de titel van het album. En het nummer dat heet Census Failure. Nou, nog even en ik eh, zit er helemaal in hoor. Eh, een eh, Nederlandstalige hip-hop van Danny Dub. Dat gaat wel iets makkelijker met uitspreken. En A4. Uh, dat is wat je wil, want ik zie je never fucking met the average yeah heb jou voor real Schat het maar niet uit wat de prijs is Zolang je blijft doen wat ik nice vind Damn you, I choose spicy Air so fat like Kylie Ooh yeah Touch me, tease me Geef het aan mijn eyes and knees Mix my chin and lime, ik drink and drive Ze geeft mijn nek op de freeway 120 op de dash, gaat ik rijden Op de A4 is een motion Ja, ik schakel maar de cruise control Work it out Teasing me, yeah Maar ik moet letten op mijn A4 Teasing me in my way up the office. Situations met jouw guy. Jij zoekt spanning in life. Geeft jou niet wat jij lijkt. Geen conversations. Oh girl, zeg minder tonight. Zeg jouw boyfriend goodnight. Maar je slaapt nog lang niet, that's right. Girl, I like it when you work it out. Was it when you work it out. Link up aan when you work it out. Oh, kan je when you Girl, I like it when you work it out. it down when you work Cruising my way up the I Geen hoop meer in de liefde, maar ik hoop dat je belt. Ik hou 100 met je, want je weet dat jij van me telt. Yeah, op een level, maar we spelen geen spel. Cause you're doing it and doing it and doing it well, yeah. Call me when you're lonely, pull up met je homie. meisje doe niet lang, kom snel. Drive bij we pakken hotel. Als ik in je lijn out. Ah. Girl, I like it when you work it out. Was it down when you work it out? it's time when, you, work it out. Girl, What I like it when you work it out. Buzz it down when you work it out. Think about ya. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Teasing me, teasing ya. Teasing. All they moonlighting on my outfit. Teasing. Danny Dub met James Watts. En ehm, afgelopen weekend was er de popronde in Haarlem. Op zaterdag eh, was dat. En eh, ik zei de gek, ik ging er eh, onder de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland ging er naartoe. En ik was in het patronaat, kwam in de kleine zaal ergens terecht. En ik viel met mijn neus in de boter want dit was een luidruchtig gezelschap, hoewel het viel nog enigszins mee. En ze kwamen uit Breda. Tijdens de popronde in Haarlem even een eh, gesprek voeren met een van de bands die hier in het patronaat heeft eh, gespeeld. Dat is Sax Sport sok's Zeg ik het zo goed, uh, eh, DJ dus Jure? Socks Sports Socks Voor beslissende mensen. Is <laughs> Van waar die naam? Waar komt die vandaan eigenlijk? Uh, ja, weet niet echt een hele goede verklaring, denk ik. Voor vooral uh, iemand die we kenden droeg veel sportsokken. En we moesten een naam verzinnen die moeilijk in het eh, ja, het moest niks voorstellen en dan uiteindelijk iets worden of zo. Ja, ja, ja. Dus eh, daar komt de naam een beetje vandaan? Ja, een beetje. Ja, het is een beetje van alles. Liam, jullie komen uit Breda of in ieder geval uit, eh, uit Brabant, eh, zeg ik het goed zo? Ja, we komen uit Den Bosch een beetje. Den Bosch en Rotterdam eigenlijk. Maar we komen samen in Rotterdam. hoe is het in Brabant om muziek te kunnen maken? In Brabant is het... ja oké om muziek te maken. En op een gegeven moment, naar mijn mening, was het daar een beetje zo, alright, leuk en klaar. En toen gingen we naar Rotterdam of zo. En daar was het leuk, leuker. Eh, dus je merkt in Rotterdam dat er meer dynamiek is eh, wat betreft muziek. Ja, ja, ja. Eh, dan bij jou, Tommy, want popronde Haarlem is het. dus hoe zijn jullie in die, in die popronde molen terechtgekomen? In de popronde molen? Ja. Ik weet niet precies hoe we erin zijn terechtgekomen, maar vorig jaar deden we ook mee, toch? Ja, ja. en toen ging het allemaal niet door, door corona. En toen dacht ik van, nog een keer proberen. En nu, is, ja, nu zijn we <laughs> nog een keer. Eh, is er ook eh, al inmiddels, doordat eh, ook het hele gedoe rondom het c zeg ik dan altijd maar, dat er toch ook materiaal van jullie even goed is verschenen? Sorry, wat? Materiaal, dat er ook materiaal is gekomen in die tussentijd? Eh, als in nieuwe muziek? Of, ja, eh? dat bedoel ik, nieuwe muziek. Eh, ja, op zich wel. We zijn wel gewoon veel muziek aan het maken geweest. Zoals altijd eigenlijk. En misschien hadden we nu iets meer tijd omdat we minder gigs hadden aan het begin. Maar, ja. Dus het, eh, dus het eh, was ook een beetje een voordeel dat er even alles stil lag en dat je dan een beetje veel konden werken? Eh, niet per se een voordeel, maar het is gewoon, ik denk dat het resultaat anders is dan als het was geweest als we wel hadden gespeeld in die tijd. Hoe is het Wesley om nu weer in een zaal lekker te kunnen spelen? Leuk. Ja. Eh, want, uh, want ja, dat is wel een tijdje terug, denk ik. Eh, dat het een beetje weer het gevoel hebt dat je weer in een zaal, echt in een zaal en dat niemand op zijn krent zit, bij wijze van spreken. Ja, dat geeft wel een andere dynamiek. Als mensen zitten in een zaal, dan lijkt dat een beetje alsof, ze naar, ja, alsof je een soort van boekbespreking aan het doen bent. Dat iedereen zo heel interessant en aandachtig aan het luisteren is. Als iedereen staat en een beetje eh, ja, gewoon kan doen wat hij wil doen, dan eh, ja, is het veel leuker met het publiek een beetje interacteren. Is dat een beetje ook eh, gelukt vanavond, Jurre? Uh, zeven. Prima, Zeven. prima. <laughs> Nee, we geven de mensen van Haarlem... Nee, nee, goed, gewoon, ja. is leuk. Ja? Als in, ja, ik denk niet dat het mislukt is. Ja, ja. Een goed gevoel eh, om eh, zo'n avond als deze af te kunnen sluiten. Ja, jij bent heel moe. Ja. <laughs> Dus, maar wel een goed gevoel, dus ik ga lekker in mijn bed liggen eh, waarschijnlijk. even nog, waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Instagram en Facebook. Ja. je bent geen site. Wel bandcamps zijn we ook te vinden. Eh, ja, sinds kort hebben we onze eigen label. Dus eh, bandcamp, dat soort dingen. Ja. Helemaal goed. Dank jullie wel, jongens. Ja, graag gedaan. Alsjeblieft. Merci. Dank u wel. But people get around and find someone to fuck. And if you fall in love, you settle down in a home. Yeah, in a home. Let people get around, control all your emotions. And try not to care for problems that are bigger than your own. if you make a lot, keep it all for yourself. Yeah, for yourself. People get around. yourself a house. And you built yourself a fence. And you locked the door. names in the name of love. Don't you love? People get around, buy yourself a car. You put a better cue right behind the other one. The other one. Because people. zoals Jurre dat ook zei. Voor slissende mensen. Maar goed, uh, wel, wel kunnen we vertellen... Overigens, dit is een eh, single die ze een tijdje terug al hebben uitgebracht. People Get Around. Eh, van een EP hebben ze dat eh, gedaan. Eh, is nieuw materiaal onderweg. dat schijnt in november uit te gaan komen. Dat hebben ze me al verklapt. Ehm, daar gaan we ook naartoe met landelijk mensen... die op dit moment de sprong maken naar, het, naar de landelijke muziekzenders. Want Sterrenweldering Weldering is het ook gelukt... ze is bij Giel geweest met Remedy. Meant for me, then maybe all it was fine. I reached out, no reply. And if only I believed that you were not meant for me, I'd save me the misery. But I thought maybe this time, leave the past behind, move on, and life will be kind. But all it taught me is the world from you, it have made a difference? I opened my heart, now I think of it all. Maybe that is what meant. But I thought maybe this time, move on and life. burning. Ja, het vuurtje moet eh, min of meer brandend eh, blijven wat dat er gaat. En eh, daar heeft Adrian Kraft het over. Want het is zijn album wat ja, binnenkort gaat verschijnen. Sterker nog, dat gaat morgen komen. En we hebben hem ook aan de telefoon. Adrian, goedenavond. Goedenavond. Ja, want ehm, zeg ik het goed? Komt hij morgen nou uit? Ja, morgen komt het album uit. Ja, klopt. Morgen, ja. Ehm, ja, want eh, je bent er toch al een, eh, een, tijdje mee bezig geweest, heb ik het idee, of niet? Uh, vanaf een beetje het voorjaar ben ik er mee bezig geweest. Ik had hem wel eigenlijk een beetje klaar. -huh. Mhm. maar ben toch wel weer een beetje dingen gaan doen. En uiteindelijk ben ik er toch nog wel, nou, ben ik toch wel een tijdje maand of vier, vijf mee bezig geweest, denk ik, of zo, ja. ja en met andere woorden, je hebt toch een beetje de tijd eh, ehm, nuttig gebruikt eh, in, dat, in dat opzicht. Ja, zeker wel. Dus vind, ik, vind ik wel. Ja, absoluut. Ja. ja. want tussendoor ben je ook nog eh, bij ons geweest. Dat is ook alweer een tijdje terug. Ik denk, even kijken, juli geloof ik ben je gewoon bij ons geweest. Of zie ik dat? ja, denk ik begin juli. Want ja, mijn eerste singeltje komen rond juni uit. Ik denk begin juli. Ja, ja zie je. Dat, was, eh, dat was de aanleiding. Ehm, eh, want toen, in die gelegenheid bij die uitzending, zei je al van... Ja, eh, ik, ik heb besloten om met, met dit werk het zo klein mogelijk te houden. Nou, als ik dat Fire Keeps Burning beluister, dan is dat ook wel een beetje zo. Ja, eh, ja, ik heb het wel zo klein mogelijk gehouden. Maar aan de andere kant heb ik toch ook wel weer gewoon wel, wel, wel weer meer gedaan dan ik eigenlijk van, in eerste instantie van plan was. Ik wilde eigenlijk gewoon echt bijna elk nummer akoestisch uit, uitvoeren. Maar ja, sommige nummers en feitjes Burn leent er ook gewoon voor om lekker een bietje te doen. En eh, hm. ja, dat, dat, uiteindelijk moet je ook gewoon, het was wel grappig om te hadden een gesprek, je moet ook een album vullen en die gewoon ook een album moet bij, bij elkaar lekker uh, horen, weet ja. je wel. En eh, uiteindelijk heb ik toch wel besloten om wat meer te doen dan ik eigenlijk van, van plan was. Maar dat was wel een mooi uitgangspunt om het zo klein mogelijk te houden. Ja, kleiner dan dit kon het niet. Ja, ehm, nog even voor eh, de mensen die het willen weten. Hoe heet dat album? Homeward Bound. Aha. Ehm, ja, want uh, er zat nog iets aan vast. Want hoe ziet dat nou? Want eh, ik, ik, ik eh, kijk op een gegeven moment op de sociale media. iets van, nou, ik, ik wil het ook wel laten horen, zoiets. Maar op een gegeven moment heb je toch besloten om dat niet te doen. Ja, morgen, morgen zou, of eigenlijk zou ik het album zaterdag in Aalsmeer gaan presenteren. Mhm. En wat ik gewoon wilde doen, ik wilde het ook een feestje voor mensen die Ehm, ja, weet je, genodigden die ik, die ik op het oog had, die wilde ik gewoon eh, wilde ik daar, daar een show voor gaan geven. En dat hm. was toen in de tijd dat je nog gewoon ongeveer 50 mensen kon eh, van, vanwege corona kon hebben. En dat was eigenlijk gewoon ook een mooie show. En uiteindelijk bleek er toch ook heel veel mensen gewoon niet te kunnen komen. Hm. Eh, of te willen komen of te kunnen komen vanwege de QR-code. En dat vond ik gewoon zo sneu, want ik had gewoon echt dat feestje in mijn hoofd. Uh en toen heb ik gezegd, dan ga ik het gewoon helemaal niet doen. Dan ga ik me solidair opstellen voor de mensen die, eh, die gewoon niet kunnen. En eh, ga ik dat gewoon niet doen. Ja. Eh, hoe principieel ben jij daarin? Nou, ik voor, voor mezelf ben ik niet per se principieel, principieel, maar ik vind wel dat mensen gewoon vrijheid moeten hebben om te doen wat ze zelf willen. En hm. weet je, als ze daar natuurlijk gewoon in belemmerd worden, vind ik dat ik gewoon daar ook wel respect voor moet, moet moeten hebben. Dus, eh, dus vandaar denk ik, ja, ik wil me solidair opstellen met... Uh, met de mensen die, die niet eh, kunnen, om, om, wat voor reden dan ook? Ja, om wat voor reden ook. Want zijn ook gewoon mensen die het niet voor elkaar krijgen. En er zijn ook wat... Weet je, sommige mensen hebben daar gewoon problemen mee om dat voor elkaar te krijgen. En ja, dus dan wil ik dan in die zin wel een statement maken. Want ja, wil niet eens een statement maken, maar eigenlijk gewoon solidair zijn. Ja, eh, het, is... het lijkt dan alsof ik een statement maak natuurlijk. Maar nee, maar het is, eh, het, is ehm, solidair zijn met, eh, met mensen die, die moeite hebben. Om, om wat voor reden dan ook. Ja, ja ervan uitgaande dat... hè, want jij hebt dat ergens drie maanden of vier maanden daarvoor had je dat, dat helemaal in je hoofd zitten. En je bent uh, inmiddels achterhaald door oom Hugo en oom Mark. Om, ja. Ja, klopt. Weet je, en, en, en, het, probleem is dat, dat de plek waar ik wilde spelen niet gewoon zoiets had van we laten, we laten het gewoon gebeuren. Mhm. Maar, maar, het gekke is, ik ben de laatste week gewoon ook gewoon naar restaurants geweest. Ik ben nog geen één keer ook verder gecheckt. Mhm. Weet je wel? En dan denk ik van, ja, eh, weet je, laat gewoon onze feestje met, met 50 man, eh, desnoods met afstand. Maar er zijn gewoon eh, sommige mensen die er anders niet bij kunnen zijn. Ja. En dat, eh, ja, dat, dat, dat, dat is dan wel een beetje jammer, weet je wel. Ja, ja. Maar verder uh, nou, denk ik, ja, gewoon, gewoon dan, dan maar niet. Eh, weet Je, ik wil het ook gewoon voor de mensen spelen die, die ik voor ogen had om het voor te gaan spelen. Ja. is dat, ja, zijn dat mensen die jou altijd hebben gesteund, in, ook in deze barre tijden, om dat album te maken? is dat nou, de reden? ook, maar het zijn ook gewoon mensen uit bij wijze spreken de industrie die gewoon misschien wel een statement hebben of dingen eh, vinden of wat dan ook, dat maakt niet uit. Ja. Maar ja, als, eh, dat, dat, zijn ook, dat, zijn ook mensen die eh, van muziek houden, vooral dat, weet je. Er zijn gewoon mensen in de muziek, in de muziek zien die daar gewoon moeite mee hebben. Mm. Ja, gewoon, je, ik, kijk, iedereen heeft zijn eigen keuze. Ik, mij maakt het niet uit, ik wil ook gewoon spelen heb ik met Peter ook gewoon, ik wil gewoon wel spelen voor plekken die, die QR-codes hebben. Dat vind, ik, hm. vind ik op zich geen, geen probleem. Alleen, ehm, in dit geval waren er ook gewoon mensen bij die daar niet bij zouden kunnen zijn. Dat vond ik gewoon ontzettend jammer. Ehm, eh, dan dan eh, krijgen deze mensen dat eh, waarschijnlijk nog, of houden deze mensen dat nog te goed, denk ik, dan? Ja, daarom, ik ga zeker nog wel spelen. Dus we kunnen we zeker nog wel gewoon zien spelen. En mijn album is uit. En als ze dat willen horen kunnen ze denk ik ook op andere manieren wel eh, sowieso wel horen. Het komt, ja. Dat komt wel dan, ja. ja. Zijn het allemaal eh, op zichzelf staande songs, deze, eh, dit, dit album, of niet? Ehm, nou, weet je wat ik wel geprobeerd heb, is om songs te maken. voorheen maakte ik wel albums en dan, dan heb je songs en dan ga je andere soort nummers ertussen doen. Mm en dan, eh, weet je wel, eh, maar mijn opdracht was wel om songs te maken. Dus het zijn in die zin wel op zich staande songs. Ja, elk nummer is een verhaal. Ja. ja. Een op, zichzelf staand uh, verhaal eigenlijk ook. Ja. Ja, het, het, titelnummer, om maar even ehm, erbij te pakken. Homeware Bound. Ja. Waar gaat het over? Dat gaat eigenlijk over het, het thuiskomen. Home, homeward Bound betekent eigenlijk van ik ben op, onderweg naar huis. En toen ik dit album ging maken en het de hele tijd niks met muziek gemaakt eh, had, voelde ik echt gewoon dat ik... En zeker omdat ik gewoon ook wel weer dingen zelf kan doen en zelf kan beslissen is gewoon leuk. En mhm. ehm, ik, ja, het een beetje als een vis in het water voelen was het voor mij. En toen ik het album maakte, kwam dat naar boven. En het dat Homeward Bound, nummer, heb ik als, als het laatste geschreven. Als, ja, die vatten het voor mij wel gewoon een beetje samen. Ja, ja het, het, het is wel de openingstrek hè, van het album. ja. ja, ja. Ja. Eh, ik, ik, vraag het eh, ook niet maar zonder een reden, want ik heb hem klaarstaan. Dus gaan we hem horen. Hier is Homeware Bound van Adrian Kraft. One of these days we've cycled through my hometown Searching for what, searching for some thrills We'll get some more before we'll be homeward bound Learning that love cannot sold as a pill I used to go clubbing Used to go to town Hang out with my brothers I used to go around Roaming the streets for silence Fire puts it on fall is gone. One night in town doesn't fulfill my longing. Strolling the street isn't really my way. Want to go home now, my house is calling. After some weeks, I'm wishing there to stay. I used to go clubbing. I used to go to town, hang out with my brothers. I used to go around, roaming the streets for silence. Fire puts it on. Turn away from these islands, bag a gay for I used to go clubbing. I used to go to town. Hang out with my brothers. I used to go around. Roaming the streets for sight. Homeware Bound. Dit is het titelnummer eh, van Adrian Kraft. Kun je dus morgen op Spotify allemaal eh, gaan aanschouwen. Ehm, dit is allemaal vooruitlopend op eh, wat er morgen gaat gebeuren. Geldt niet voor deze band, want dit is ook al een tijdje uit. Want waar de roots van Adrian Kraft liggen, daar komt deze band ook vandaan. Adrian Kraft komt in de buurt van de Alsmeer vandaan. En dit is een aanpalende gedeelte daarvan. Namelijk halen we Meer. The Harlem Lake and The River. See me dancing in the water. I ain't waiting for another turn. You cried me a river about another. Well, I gonna teach you if you never teach you if you never learn? Do you even realize you cannot spell out my name? I'm gonna write thing. It's time to settle down. Oh, you are not a hound dog that is easy to tame. So I dread this. het eh, programma van eh, Roy de Smet met Roy Draait Door. Want dat eh, programma is toch enigszins wat, wat licht van toon. En dan heb ik het over de maandagavond tussen 7 en 10. Dat zeg ik, 7 en 8. Tussen uh, 7 en 8 bij de lokale omroep van Volendam. Maar weer meer geschikt voor een andere collega van mij. En die is op de zaterdagmiddag te horen. Willem de Waard met Zwaardvis bij Radio Capelle. Want daar zat dit ook al in. En hij heeft ook eh, met de, de heren gesproken van Wallflower. En ik ben paar keer gewoon glad vergeten deze single te draaien. Maar goed, eh, nu heb ik dat maar eh, wel gedaan. Night to Remember. Ik denk dan altijd aan Shalimar. Want die hebben daar ook nog eens ooit een eh, nummer met de Night to Remember gemaakt. Ehm, even straks afsluiten dit uur. En dat gaan we doen met iemand die al in de uitzending heeft gezeten. En dat is Roos Meijer. Een paar weken terug hadden we haar voor de, de single die ik zo dadelijk nog ga draaien. Maar het is de opmaat naar een album wat gaat komen. En dat album dat gaat op 12 november uitkomen. Dat album dat heet Why Don't We Give It A Try. Ik heb hem eh, even in een stiekeme luisterlink heb ik hem afgeluisterd. En eigenlijk gaat dat eh, over hele eh, bepaalde zaken. Namelijk over maatschappelijke zaken. En Roos zegt er ook... ik hoop dat de mensen zich geraakt voelen door de muziek... en dat ze eh, het aan denken kan zetten. Dat is een beetje in het kort waar het erop neerkomt. Ik hou er niet van om een alwetende houding aan te nemen... in mijn activisme en muziek. En stel het liefst vragen... waardoor zelf mensen kunnen nadenken... en hun eigen oordeel kunnen vormen. Dat is eigenlijk waar het eh, in het kort min of meer over gaat... Ehm, why Don't We Give It Try. Daar staat ook eh, To Be Free op. Eh, ze heeft een aantal weken geleden ook uitgelegd eh, waar die single een beetje over gaat. Dus leek het mij mooi om daar nog dit uur mee af te gaan sluiten.